uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Dat zegt de Franse minister van Middellandse Zaken, Colomb. Volgens de minister is het Franse vliegveld in het noorden... niet zo zwaar beschadigd als de Nederlandse luchthaven in het zuiden. Minister Plasterk zegt dat de prioriteit ligt bij het herstel van het vliegveld... zodat ook Nederland de komende dagen vliegtuigen met voedsel en water kan brengen. In het Caribisch gebied zijn tot nu toe tien doden geteld. Of orkaan Irma ook slachtoffers heeft gemaakt op het Nederlandse deel van Sint Maarten is nog onbekend. Het eiland is grotendeels verwoest en van de buitenwereld afgesloten. Premier Rutte spreekt van een orkaan van epische omvang. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft haar medeleven uitgesproken met de bewoners van de getroffen eilanden. Op verzoek van minister Plasterk gaat een debat over de evaluatie van de Kamerverkiezingen van maart vanavond niet door. In India heeft de moord op een journaliste tot veel protesten geleid. In de hoofdstad van de Indiaanse staat Karnataka gingen duizenden mensen de straat op na de dood van Gauri Lankesh. Ze werd dinsdagavond bij haar huis doodgeschoten. Op beveiligingscamera's is te zien dat ze van dichtbij werd beschoten door een in het zwart geklede man met een helm op. Lankesh was vaak kritisch over het toenemende hindoe-fundamentalisme in India. Veel mensen die gingen protesteren na haar dood zijn bang dat haar moordenaars niet gestraft zullen worden. Het huis van Forum voor Democratieleider Thierry Baudet in Amsterdam is beklad. Op de voordeur is met roze verf een anarchistisch teken en het vrouwensymbool aangebracht. De actiegroep Radicaal Anarchistisch Feministisch Front zegt achter de bekladding te zitten. Om te protesteren tegen het verderfelijke gedachtegoed van Baudet, meldt de organisatie. De actiegroep zegt ook een tractatie achtergelaten te hebben in zijn brievenbus. De partij wil niet inhoudelijk reageren op het incident. Het weer vanmiddag valt er vooral in de noordelijke helft een bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het is 17 tot 19 graden. Morgen nat en grijs bij zo'n 16 graden.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 En daarna heb je nog twee uur lang Hans Wassenaar. Eh, op deze 7 september 2017 hebben we Matchbox met eh, het eerste uur. En in het tweede uur heel veel 1967. En hoe komt dat nou? Nou, we hebben normaal gesproken elke week de top 40 van 50 jaar geleden uit Engeland. Maar dat hebben we vijf weken niet gehad. Nou, al die vijf weken die zitten door het hele programma heen. We hebben wel de top 40 van 50 jaar geleden van vandaag. Die gaan we dus gewoon doen. Maar we beginnen met eh, twee nummers eh, van uh, dat afgelopen maand, zeg maar. We beginnen met de Spencer Davis Group en Time Seller. En daarna hebben we um, ehm, Gin House Blues van die Eamon Corner. Veel plezier nog! Twee nieuwe binnenkomers in de maand augustus. Achtereenvolgens Time Seller van de Spencer Davis Group en Eamon Corner. En hun allereerste hit Gin House Blues. En wat ik nog vergeten was te melden, dat dit de vierde jaargang is van eh, Matchbox. En aflevering nummer 75. Ja, ja, vijf weken niet gedaan, dan vergeet je dat wel eens een keer natuurlijk.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 De Engelse top 40 wel te verstaan. Drie nieuwe binnenkomers en allemaal gegarandeerde top 10'ers, zou ik maar zeggen. De eerste komt binnen op 40 en dat is Flowers in the Rain van The Move. nights in a I Flowers in the Rain. En die kwam binnen op 7 september 1967 op nummer 40. Eén plekje hoger slechts stond Rita Franklin, de Queen of Soul. En zij kwam binnen met Baby, I Love You. Komt ze. 39, Queen of Soul, Aretha Franklin en Baby, I Love You. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomen en die kwam binnen op 23. Diana Ross en The Supremes en The, what it? The Reflection, ja. Yeah. Het waren eh, Vince Clark en Andy Bell van Erasure. En eh, zij hadden een hit met Sometimes.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 I tell you what I'll do. What will you? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What's we do there? We'll get touched it. We touched the sky. That's why the cheese There, I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind, get hung up, feed the ducks with a bomb.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 En zeven jaar later had Jim Reeves daar een top 10 hit mee. Het nummer heet He'll Have To Go. En in 1976 dacht Ry Cooder, dat is de artiest die we zo meteen gaan horen... van laat ik dit nummer ook eens even op mijn LP zetten. De LP heet Chicken Skin Music. muziek, en dat is het ook. De tip van Willem Ry Cooder, He'll Have To Go... you. We Love You van de Rolling Stones. Opgenomen naar aanleiding van... Even wachten, dames en heren. Naar aanleiding van de arrestatie van Mick en Keith... in verband met eh, drugsbezit. Ehm, en in de achtergrondkoor waren ook de heren McCartney en Lennon te beluisteren. Zekers. We gaan naar het jaar 1987... naar een eh, albumtrack van Fleetwood Mac. Hier is Little Lies. Little Lies van Fleetwood Mac van het album Tango in the Night uit 1987. Je hebt natuurlijk twee verschillende Fleetwood Macs. één met Peter Green en één zonder. Zonder, maar altijd met eh, John McVie en Mick Fleetwood. Dat dan weer wel. Eh, we gaan eh, naar 1967, naar een van die nieuwe binnenkomers in augustus.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 Het was de bedoeling dat er een heel echte teenage opera geschreven zou worden. Dat was ook de bedoeling. Kwam alleen niet helemaal van de grond. Maar ze hebben er wel een knijter van een hit aan gehouden. Keith West met een excerpt from a teenage opera. Dat dan weer wel. Hier, zijn eh, de groepen, eh, hier is de groep Racy. from you. closely, I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about. Oh, how I wish you'd work it out. Some girls will. you. Het hele eerste uur zat al vol met nummers uit 1967... en de top 100 hit van 67 was ook dus geen uitzondering. Alleen, het was een Nederlandse groep. After Tea and Not Just a Flower in Your Hair. We zijn alweer toe aan het laatste vocale nummer van het eerste uur. Hier is Ellen Price met The House That Jack Built uit 1967. with the signs of the zodiac. Throws paint in the mirror as he stands in his plastic bag. Sister Emma rises ever round and round the garden. Spends the whole day saying, I beg your his toes for fun and looks through colored glass at the dark spots on the sun.